11 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. is 1999 van het landskampioenschap. In de uitverkochte Kuip zijn grote schermen neergezet... zodat de supporters daar de wedstrijd kunnen volgen. Als Feyenoord wint wordt de kampioenschaal in de Kuip uitgereikt. Ook elders in Rotterdam zullen veel Feyenoord-supporters... op grote schermen naar de wedstrijd kijken. In het stadion van Excelsior kunnen maar een paar duizend toeschouwers. De omgeving is met containers afgezet... zodat mensen die geen kaartje hebben niet in de buurt kunnen komen. In Frankrijk zijn om 8 uur de stembureaus opengegaan voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Net als twee weken geleden zijn er tienduizenden politiemensen en militairen op de been om aanslagen te voorkomen. In de peiling heeft de sociaal-liberaal Macron een zeer grote voorsprong op Marine Le Pen van het populistisch rechtse Front National. Gisteren mochten zoals gebruikelijk geen campagne meer worden gevoerd, zodat de Franse kiezer in alle rust zijn keus kan maken. Vrijdagavond laat bleek dat hackers een grote hoeveelheid gegevens van het team Macron hadden gestolen. Maar het lijkt er niet op dat de hack van grote invloed zal zijn. Voor zover bekend zijn er geen mails en andere data gelekt die Macron in verlegenheid kunnen brengen. In Eindhoven is vanochtend op straat een dode man gevonden. Getuigen zeggen dat het slachtoffer is doodgeschoten. Het zou gaan om een jonge man. Familieleden zijn naar de straat gekomen en hun komst veroorzaakte een gespannen sfeer. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil verder nog niets over de zaak zeggen. De terreurgroep Boko Haram heeft 82 ontvoerde meisjes vrijgelaten... na onderhandelingen met de regering. In ruil zou een aantal gevangen Boko Haram-strijders zijn vrijgelaten. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen... die drie jaar geleden werden ontvoerd.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 Twee uur, het mag wel ietsje pittiger zou ik zeggen, het tweede uur. We begonnen natuurlijk met Benny Colson, een rustig begin met Namely Dew. En eh, ja, lekker eh, muziekje. Rustig, echte oude jazz. En ja, ik zou bijna zeggen, ga nu even recht zitten. Ga, let goed op, want nu komt Diana Reeves en de Big Fat Band... met nummer Too Close for Comfort... En daar wordt wel over gezegd, over die band. Ze zwingen de pannen van het dak. Ze zwingen de pacemakers uit je borstkast. De meniscus tussen je knieschijven vandaan. De eilandjes van langerhans uit je alvleesklier. De stens uit je kransslagader. De stomen uit je navel. De iris uit je ogen. Het tussenschot uit je, uit je neus. De keratine uit je haar. Kortom, ze zwingen. En een arrangement niet te kort in de beste Count-Basie-traditie... met een trompetsectie die zo poepstrak is... dat je spontaan hartritmestoornissen krijgt... wanneer ze uithalen voor een klaterend salvo. Dus let op, Diane Reeves, Too Close for Comfort. Ik moet hem even opzoeken, maar we gaan hem zeker vinden. Daar gaat hij komen. We have Be smart, behave, my heart. Don't give up your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Not again. be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. never have your card when he's so close. Beside Too Close for Comfort en de Big Fat eh, Band. Ja, daar word je toch helemaal springerig van, zou ik bijna zeggen. Dat, dat, ja, dat is zo fantastische muziek van deze big band. Eh. en als je springer, over springerigheid gesproken... Afgelopen eh, vrijdag was het natuurlijk bevrijdingsfestival in Haarlem. En daar speelden verschillende bands. En een van de bands die in het verleden al mijn aandacht getrokken heeft... is Jungle by Night. Een Nederlandse band. En die speelt een beetje afro-beat, zou ik zeggen. Afro-jazz. Hun eerste cd is nog meer aan de jazz. Maar de latere cd's zijn echt een beetje te springerig geworden. En op die muziek werd ook heel veel gedanst. Maar van de Jingle by Night, iets van hun cd uit 2011. Eh, Afro Blue, een bekend jazznummer. Jungle by Night van hun gelijknamige cd uit 2011. Uh, eh, Jungle by Night, Afro Blue, bekend jazznummer natuurlijk. Eh, ja, er is best wel eens wat popmuziek eh, door jazzmuzikanten gespeeld. En Blue Note heeft ook series uitgebracht met allerlei betonen aan muzikanten uit de pop. Onder andere aan Prince. Blue Note plays Prince en hiervan het nummer Holy Call met Bob Belden, Purple Rain. To cause you any sorrow, I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to rain. that means you too. You say you want a leader, so can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you through the purple rain, purple rain, purple rain. nummertjes. En nu gaan we weer toch weer naar eh, Bill Evans bijvoorbeeld. Daar is een eh, onlangs cd van uitgekomen in 2017. On a Monday Evening. Eh, veel live muziek erop. Bill Evans Trio is dat. En dat nummertje Mina vind ik wel mooi. Is right. Open Your Eyes, You Can Fly. En eh, dat is natuurlijk zo, open je ogen en bekijk je mogelijkheden. Dan heb je kansen, dan, ja, je moet het wel zien natuurlijk. Dat is de andere kant van het verhaal. En dat is drie in eentje wat ik eh, uitgezocht heb voor vandaag. Open Your Eyes, You Can Fly. En de volgende is van eh, Gary Burton, Open Your Eyes, You Can Fly. Totaal andere uitvoering. Het is nogal een lang nummer, ik kwam niet helemaal eruit. Bijna zeven minuten. Dat is van de cd The New Quartet. En eh, studio studioalbum van Gary Burton. Gary Burton, vibrafoon. Michael Kudrick, gitaar. Abram Laboriel, basgitaar. En Harry Blazer, uh, slagwerk natuurlijk. Dus dit is een andere uitvoering van uh, Open Your Eyes, You Can Fly. Een bekend nummer van, ik dacht van Chic Korea. En ik heb er nog één op de rol staan. En dat is een... een en volgens mij een Braziliaanse zangeres. Eh, Flora Purim heet zij. En zij heeft dit nummer ook eh, eh, op een plaat gezet. En die ga ik nog een stukje van draaien. Het is volgens mij ook een hele lange versie. Dit is Flora Purim. Open your eyes, you can fly. Flora, even opzoeken waar ze staat. Hier heb ik hem. ook een geweldige uitvoering. Uh, maar uit 1972 dit is natuurlijk echt een fusion eh, muziek. Ik weet niet wel je de, de mooiste vindt eh, van Liz Wright. Prachtig gedaan. Carrie Burton ook een hele mooie. Maar deze vind ik zelf ook heel mooi. En volgens mij is dat een van de oudste. 72 al. Flora Purim. Wat kan je het beste naar fusion draaien? En dan kwam ik uit op de Classical Jazz Quartet. Met iets van Tchaikovsky uit De Noodkraker. En dat is een hele fraaie. Even weer terug naar wat rustigers. Classical Jazz Quartet, uh, Tchaikovsky's The Nutcracker uit 2001. Een aardig nummertje om eh, de overgang te maken naar Nederlandse jazz. Dat zouden we ook altijd doen in dit programma. En dan heb ik deze keer drie zangeressen klaarstaan. Kiki Manders, Simone Honijk en Suzanne Raya. En van alle drie ga ik iets draaien. En ik begin met eh, Suzanne... even kijken, ik begin met Simone Honijk. Dat is, een, eh, eh, ja, dat is eh, Simone Honijk, die heeft een cd'tje gemaakt. In maart uitgekomen, From This Moment On. daar wordt ze begeleid door Dirk Balthuis op piano... Thomas Winter Anderson contrabas... Nick van Wingen drums en Alistair van der Molen... die kennen we natuurlijk wel, bekende naam. Een trompet, die ook meespeelt. nou, zij richt zich een beetje op de traditionele jazz. From This Moment On. Simone Honijk. from this moment on, you found me, dear, only two for tea, dear. From this moment on, from this happy day, no more blue songs, only hoop to do songs. From this moment on, you've got I need so much. you got a skin I really love to touch. You've got the arms to hold me tight. You've got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, dear, will be flying. the skin I really love to touch. You've got the arms to hold me tight. You've got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, dear, will be flying high, dear. Every care is gone. Simone Honijk. Eh, en natuurlijk Alice van de Molen op trompet, dat hoorde je wel. En eh, ja, zij is eigenlijk eh, een beetje een laadbloeier. Geboren in 1962, in 2005 afgestudeerd het conservatorium van Amsterdam. En volgde onder andere lessen bij Greetje Kouwveld en Deborah J. Carter. Kortom, mooie muziek. En dat geldt ook voor de volgende Nederlandse zangeres. Die heet Suzanne Zaya. En die heeft een cd Windrose, tweede, en eigenlijk uitgebracht december 2016. Ik vind er staat hele mooie nummers onder. Op All I Want is prachtig. Maar Again Love vind ik zelf ook heel mooi. Susan Raya. Tantas canciones hablan del amor. Son demasiadas me puede el corazón. Quise contar algo fuera de ti, solo salieron versos sin a ti. Quise escribir historias de la vida actual mis ganas se burlaron otra vez. Perdí mi vena más intelectual. Me vino el sueño recordándote. impaciente es mi excusa para improvisar los versos más sencillos Susanne Raya eh, zang. En eh, zij is een Spaanse, maar ze woont in Amsterdam. En deze cd is opgenomen in New York. In, eh, en ja, ik ben eigenlijk onder de indruk van haar bijzonder stemgeluid. Een stem die je niet snel meer loslaat. Suzanne Raya. Als ze ergens op de podia staat bij jou in de buurt, ga zeker kijken. Ze treedt best wel op. dan heb ik er nog één uit de Nederlandse hoek. En dat is Kiki Manders, een Limburgse. En die heeft een Love is Your Love is Yours is Mine eh, opgenomen. Ik dacht aan cd uit 2016. En van Kiki Monders draaien we er ook een. Dan draaien we van uh, Avec le temps. Belangrijke dag in Frankrijk, hè? Heel veel mensen gaan niet stemmen... omdat ze niet op Macron, en Macron of Le Pen willen stemmen, heb ik begrepen. Raar systeem. t'en va tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, c'est à une de ces gueules. À la je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. traîne les chiens avec le temps. le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disent tout bas le mot des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne frappe pas froid. Manders. Nou, we hebben genoeg Nederlands talent in huis om eh, de komende jaren vooruit te kunnen, zou ik zeggen. Op het gebied van de jazz, onder andere Kiki Manders, eh, Simone Honijk en Susanna Raya. Die, dat zijn grote talenten. En je hebt geluisterd naar CFM eh, Jazz. Mijn naam is Alko Beuving en we draaiden allerlei soorten jazzmuziek. Zoals het ongebruikelijk gebruikelijk is. Eh, traditional, modern, fusion. Nou, er zat van alles bij. En wat is er mooier om af te sluiten met Ivan Lynch en de Orkest? commissar de Novo. Een aantal jaar geleden heb ik hem en het Metropoolorkest in Haarlem in het Concertgebouw gezien. Volgens mij was José Koning daar ook nog bij. Die zong dit nummer ook. Maar dit is de uitvoering van Iwan Lins. Maak er een mooie zondag van. Tot de volgende keer. En hou je van filmmuziek, luister dan morgenavond om 9 uur naar CFM Cinema.